Michel Koenen met het NOS-journaal. In India zijn op een politiebureau in de regio Kashmir zeker negen doden gevallen. Dat gebeurde toen in beslag genomen explosief materiaal ontplofte terwijl het werd onderzocht. Tientallen mensen raakten gewond, enkele liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn vooral agenten en forensisch experts. Het ontplofte explosieve materiaal werd aangetroffen in een terreuronderzoek... In de regio Kashmir zijn vaker aanslagen. Het gebied wordt door zowel India als Pakistan geclaimd. In de Duitse stad Neurenberg is een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt en verwijderd. Meer dan 20.000 mensen moesten gisteravond worden geëvacueerd. In de vroege ochtend konden ze weer terug naar huis. De bom woog rond de 450 kilo en werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het noorden van de stad. Bewoners in een straal van 800 meter moesten hun huis zo snel mogelijk verlaten... en bij familie of vrienden verblijven. President Trump heeft publiekelijk zijn steun ingetrokken... voor zijn omstreden partijgenoot Majorie Taylor Greene. Ze is bondgenoot van het eerste uur. Trump zegt dat hij de kandidaat zal steunen... die het volgend jaar tegen haar opneemt in de tussentijdse verkiezingen. Trumps uitspraken komen vlak na een interview van Green in Politico. Daarin zegt ze dat de Epstein-files openbaar gemaakt moeten worden. Trump wordt veelvuldig gelinkt aan de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. En Sinterklaas komt weer in het land. De landelijke intocht van de Goedheiligman is dit jaar op Texel... waar de pakjesboot rond het middaguur aanmeert. Vanwege de verwachte drukte varen er twee veerboten van en naar het eiland. Normaal gesproken is dat er in deze tijd van het jaar maar één. De gemeente Tessel houdt afhankelijk van het weer rekening met zo'n 16.000 bezoekers.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 see face to know lekker ding. De penselheid. Mijn tong leg op zoete lolly. dan, holt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke is die bulken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent.